Correspondent Anoma van der Vieren legt uit dat het fout is gegaan bij het vliegtuig van de kustwacht. Blijkt dus dat zij mochten taxiën richting de baan. Hannah Haneda heeft drie hele grote banen. Zij moesten naar baan C5, maar ze moesten voor de stopstreep dus stoppen. Eh, en dat is niet gebeurd. Het vliegtuig is doorgereden de baan op. Eh, de stunt stond dus al op de baan toen het passagierstoestel aan het landen was. En daardoor is de botsing ontstaan. Vijf van de zes bemanningsleden zijn overleden. De piloot heeft het wel overleefd, maar hij is er slecht aan toe. De politie heeft twee mannen opgepakt voor vuurwerkgeweld... tijdens de jaarwisseling in Nieuw-Beierland, onder Rotterdam. Op meerdere plekken in het dorp werden agenten en hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Twee agenten raakten gewond en hebben brandwonden... en een van hen hield er tinnitus aan over. Ter plekke werden al twee vuurwerkgooiers opgepakt. Iran houdt morgen een dag van nationale rouw. En dat doen ze vanwege twee explosies in het land vandaag. Daarbij zijn meer dan 100 mensen omgekomen. De explosies waren in de buurt van een herdenkingsdienst... waarbij een Iraanse generaal werd herdacht. En Iran gaat uit van een terroristische aanslag. Ja, ga er maar eens goed voor zitten vanavond. In elk geval als je van darten houdt. In Londen is het Luke tegen Luke in de finale van het WK darts. En daarin staat de 16-jarige dartsensatie Luke Littler... die het opneemt tegen de nummer 1 van de wereld, Luke Humphries. Ja, vooral de jonge Littler valt op. Zo schakelde hij al grote namen uit, zoals Raymond van Barneveld. En gisteren won hij de halve finale. Klonk toen zo bij play. En dan is hij echt niet meer te houden. Dit is voor de wedstrijd. En dat gaat er ook nog in. Bij zijn eerste WK gaat de 16-jarige Luke Littler naar de finale van het WK. Ja, die finale is vanavond om 9 uur. Heb ik nog wat weer voor je vanavond en vannacht. Ook nog verspreid over het land wat buitjes. En met een graad of 6 is het nog. Morgen opnieuw regenachtig, maar tussendoor wordt het ook droger. En dan is het tussen de 5 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging bij Amsterdam op de ring A10 Noord.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 I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go there's one thing I want you to know, you better look before you leap.